9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De uitbraak van de virusziekte ebola in Sierra Leone zou veel ergere gevolgen hebben gehad als er geen speciale ebola-bedden waren geweest. Dat schrijven Britse onderzoekers. Met de speciale bedden werden ebola-patiënten geïsoleerd. Daardoor zijn volgens de wetenschappers 57.000 besmettingsgevallen en mogelijk 40.000 doden voorkomen. De ergste uitbraak van ebola in de geschiedenis trof in december 2013 Liberia, Guinea en Sierra Leone. In Sierra Leone stierf volgens officiële cijfers 9100 mensen aan de ziekte, maar vermoedelijk is het dodental in werkelijkheid veel hoger. Bij het stadhuis in Purmerend hebben zo'n 50 mensen geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Het protest verliep kalm. Burgemeester Bijl is met een aantal betogers gaan praten. Bijna drie weken geleden liep een raadsvergadering in Purmerend uit de hand... nadat boze burgers de raadzaal waren binnengedrongen. Ze riepen onder meer dat er geen asielzoekerscentrum moet komen. Vorige week is er een inspraakavond geweest. 30 burgers die hun mening hebben gegeven zitten vanavond in de raadzaal in Purmerend. Regeringspartij PvdA houdt vol dat de Oranjes belasting moeten gaan betalen over hun inkomen en vermogen. Haagse bronnen bevestigen dat de PvdA woensdag een motie indient... waarin premier Rutte wordt gevraagd een eind te maken aan de fiscale vrijstellingen van het Koninklijk Huis. Het kabinet wil niet dat het koningspaar wordt aangeslagen. Volgens Rutte bekleedt koning Willem-Alexander een bijzondere rol in Nederland... en leidt het tot een ontzettende hoop administratief gedoe om de wet aan te passen. PvdA vindt dat er geen uitzonderingen mogen worden gemaakt. Iedereen moet inkomsten- en vermogensbelasting betalen, dus ook de koning, zegt PvdA-kamerlid Recour. Het weer, bewolking, maar ook heldere perioden. In het oosten en noorden kans op nachtvorst. Minima elders tussen 1 en 4 graden, maar wel met kans op vorst aan de grond. Morgen overdag droog met vanuit het noorden bewolking. Het wordt een graad of 10 en vanaf woensdag kans op neerslag.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 Is dit onder reclame? Ik weet het niet. Maar ik vind het gewoon een mooi nummer. Maria Mena. Maria heeft een broertje die Tony heet. Ja, hoe zouden die ouders nou aan die naam gekomen zijn? Ja, je begrijpt al. West Story. Tony en Maria. Maria Mena. Miss You Love. I've run out of complicated theories, so now I'm taking back my words, and I'm preparing for the breakdown. Your t shirt's lost its smell of you, and the bathroom's still a mess. Remind me why we decided this was for the best. Because I miss you. as often as I can. My goal is to reach your hands any day now. Please don't blame me for trying to fix this one last time. I have a hard time as it is because I. Victoria Mena. Eh, we noemen haar Maria. Dat hebben de ouders gezegd waarschijnlijk. Een Noorse popzangeres, geboren in 1986. Eh, moeder Noors, vader eh, komt uit Nicaragua. Is regelmatig in Nederland geweest. Heeft verschillende hits gehad, waaronder deze. Mooi nummertje om de avond mee te beginnen. En een heel mooi nummer. Ja, toevallig zaterdag zat ik naar de Wereld Draait Door te kijken. Wie niet, zou ik bijna zeggen. En hadden ze een mooie samenzang in van... With a Little Help for My Friends. Ik had dat vanavond willen draaien. Maar ik ontdek net dat hij op YouTube geblokkeerd is. Dat is jammer. Maar ik, eigenlijk de grondleggers is de, zijn de BBC. BBC hebben een aantal hele mooie van dergelijke opnames gemaakt.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 En dan vind je de hele film. En dan zie je een stoet aan bekende jongens voorbij komen. En dames moet ik zeggen. Onder andere ik zal, Lou Reed, Tom Jones, Elton John, Boyzone, uh, eh, Sir Thomas, aan ah, Dr. John niet te vergeten. Eigenlijk heel mooi. En de BBC hebben natuurlijk wel een patent op dit soort opnames. Want ze onlangs, ik dacht dat dat... 2014 eh, was, oktober, een jaar geleden... hebben ze ook een hele mooie gemaakt waar de film nog weer veel luxer is. De promofilm van een eh, bekend lied van de Beach Boys, God Only Knows. En die laat ik nu ook nog horen. Want ik had eigenlijk uit de wereld draait door die er ook nog aangeplakt. Maar ja, die kan ik helaas vanavond niet meer draaien. Kan je alleen nog kijken via uitzending gemist, denk ik. komt die God Only Knows. Weer een scala aan bekenden. Love of Music, zegt de BBC er altijd onder. Eh, wil je het filmpje kijken? YouTube, God Only Knows, BBC Music. En je komt erbij. En het is echt een hele mooie. Eh, zo mooi gemaakt. Ik zou hem van harte, van harte aanraden. Eh, dan komen we terug. We hadden een lastige start. Omdat ik de studio niet in kon komen. Maar daarom ben ik de hit van de maand vergeten. En hoe kan ik dat vergeten? Terwijl dat zo mooi is. Het is namelijk California Dreaming van Bobby Womack. Uit de film Fish Tank. Komt-ie. California Dreaming. All the leaves are brown, and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving. such a way gebruikt in de film Fish Tank. Een film over een ontspoord meisje van de jaren 15. Eh, die dit muziekje nog vaak draait. En dan geeft gegeven zich een advertentie aan voor danseressen gevraagd. En dan gebruikt ze deze muziek om een dansje te maken. Maar als ze dan uitgenodigd wordt voor een eh, proefdans... dan ontdekt ze dat het eigenlijk een soort nachtclub is waar ze moet dansen. En dan, ja, dan geeft ze de pijp aan Maarten. Maar de muziek van Bobby Womack is natuurlijk eh, fenomenaal. Dan komen we bij eigenlijk de eerste film. De eerste film, dat is The Wedding Singer. Is van de week op televisie. Morgenavond 13 oktober eh, van vanaf half negen op SBS 9. Is wel eens vaker op televisie geweest. Eigenlijk een suikerzoet verhaal waar heel veel popmuziek in zit. En dat klopt ook. Want het eerste uur van de CFN Cinema, dan zit er altijd veel popmuziek in. En daar zit onder andere in deze van The Police. Every Little Thing She Does Is Magic. De uh, Please met eh, eigenlijk muziek waar je nauwelijks stil bij kan zitten. krijg je toch de daging om eh, te gaan bewegen. Om te dansen zo gezegd. daar zit van allerlei soorten muziek in. De Wedding Singer film uit 1998. het verhaal gaat over Robbie zingt op bruiloften. En Julia is vaak aanwezig als serveerster. Wanneer ze alle twee gaan trouwen met iemand anders... beseffen ze dat ze eigenlijk verliefd zijn op elkaar. Nou, daar gaat die film over hoe ze elkaar toch weer het jaarwoord gaan geven. En daar zit ook deze muziek in. Elvis Costello, Every Day I Write a Book. Eh, David Bowie, eh, China Girl... en dat allemaal uit die soundtrack The Wedding Singer. Eh, binnenkort op televisie, om precies te zijn. ik dacht morgenavond met veel plezier kijken... en luisteren naar de 80-jarige muziek. En een hele andere film, dat is One for the Money. En dat draai ik nu een paar nummertjes uit. Colby K, Rider Than a Sun. me on the corner, swear you hit me like a vision. I, I, I wasn't expecting, but who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it. See, we got a right to just love it or leave it. You find it and keep it, cause it ain't every day you get the chance to say, Oh, this is how vision I, I, I wasn't expecting.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 Dit, is ZFM. De film die ook eh, binnenkort op televisie is. Om precies te zijn... Even kijken, donderdag 15 oktober, half negen op net 5. Het verhaal. Stephanie Plum, geen cent te makken en werkeloos... chanteert haar neef Vinnie van het bureau Borgstelling en Incasso... om haar een baan te geven als premiejager. Haar eerste opdracht is de aanhouding van Joe Morelli. Voormalig politieman en nu beschuldigd van moord. Sejant detail, Morelli is een supermacho die Stephanie op haar... 16e ontmaagde en het vervolgens de onthullende details schreef... op een muur van het toilet van Mario's Lunchroom. Nou, dat beloof wat zou ik zeggen. Nog eentje uit deze film van eh, One for the Money. Uh, dat is eh, I Got You, Christina de Dolls. Na na na. Na na na. I don't know how it is, but you got me so. upside down and inside out. And though I try, I can't deny what I feel for you. It's breaking through, and I'm such a fool for you. de hoogste tijd voor westernmuziek natuurlijk. En dan begin ik met het themamuziekje uit Slow West. Dat vind ik fenomenaal. Jay's Theme. Ja, Jay's Theme, eh, gecomponeerd door Jet Curzel en eh, bijgestaan door de London Contemporary Orchestra. Eh, de 17-jarige Jay besluit vanuit Schotland naar Colorado af te reizen... in de hoop zich te herenigen met zijn ware liefde. Tijdens zijn zoektocht merk je al gauw hoe gevaarlijk het leven... in het Amerikaanse Wilde Westen is. En wanneer hij de mysterieuze reiziger Silas ontmoet... kan hij even zijn steun goed gebruiken. Silas gaat tegen betaling met J mee op zijn reis door Amerika... om hem te beschermen en zijn ervaring uit zijn reizigersbestaan met hem te delen. Nou, prachtig toch, een echte western. Ja, de western is weer in. Ook uh, Quentin Tarantino is bezig met een western. De Hate Man, muziek van Ennio Morricone, zal er binnenkort ook wel aankomen. nog een mooi stukje uit Slow West, Aeolian Ariet, eh, Line Pigeon. Silvest is een nieuwe film, film uit 2015. Draait ook nog in een aantal bioscopen. Dus moet maar eens kijken eh, of hij bij ons in de buurt draait. Slow West. Het is de laatste uit de Slow West die ik draai. Absinthe. Het is een gevaarlijk drankje. Ik weet eigenlijk niet of het in Nederland nog in de handel is. In ieder geval in het Wilde Westen was het wel te verkrijgen en te drinken. En weer Jet Curzel en de London Contemporary Orchestra. één op de rol staan. En dat is de Three Burials of Melquiades Estra. Die film is van de week op televisie geweest. En uh, ja, had een hele hoge recensie. Dat heb ik jammer genoeg niet kunnen zien. En heb ik ook vergeten om op te nemen. Maar ik heb wel wat muziek uit die film nog. En daarvan wil ik je iets laten horen. Ehm, dat is dus de Three Burials of Melchiades Estrada. mexicaanse grens raakt grenswachter Mike Norton betrokken bij de dood van Melquiades Estrada. Het slachtoffer wordt vlug begraven in het eh, stadje beschouwd met het incident als afgesloten. Het gaat immers om een illegale eh, arbeider. Maar wanneer de ransmedewerker Pete Perkins, een goede vriend van Estrada, erachter komt wat er met hem is gebeurd, gaat hij achter Mike aan. Hij dwingt Mike het lichaam op te graven en samen met Lijk trekken ze naar de Mexicaanse geboortedrop van Estrada om hem daar opnieuw te begraven. De tocht verloopt niet zonder moeilijkheden. Een film geregisseerd door Tommy Lee Jones met Tommy Lee Jones in de hoofdrol. Bijzondere film, zeer de moeite waard. Nog een paar nummers uit deze film. Goodbye. Muziek is overigens gecomponeerd door Marco Beltrani, een bekende filmcomponist. Marco Beltrami. uur van eh, eh, CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we hebben weer wat, heel wat mooie muziek gedraaid. Twee tweede uur staan er nog veel meer mooie films op de rol. Ik kijk even op het lijstje Good Will Hunting, In the Name of the Father, Dear John, Jack Reacher, Lesbian Vampire Girls, nou, The Haunted Mansion.